ons weer genieten. Kom, doe weer extra goed je best. En weg bij de puntjes, dat is op zijn best. Dan zingt het hele stel en klinkt weer deze jou. zijn klein, dan vinden we pijn. Jullie merken dat we weer zijn. Leven houden op. Supporters, laat je nog eens horen. Laat horen dat je er ook bent. Of is er soms nog iets? En vriend weer deze jou. ons kop, ai ai ai. Hou ons kop, ai ai ai. o a l ons kop, kom zet hem weer op. Leven, hou ons kop. Zet een bal weer eens op zijn Bain, je lui paix, quand elle the me